Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een groot aantal culturele organisaties in Nederland en België... werkt niet meer samen met Israëlische instellingen. Aan de boycott doen 250 musea, festivals en gezelschappen mee... plus 750 individuele artiesten. Ze maken bij de boycott wel een uitzondering voor organisaties... die zich duidelijk hebben gekeerd tegen het Israëlische beleid... in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. In Den Haag zijn gisteravond 205 pro-Palestijnse betogers opgepakt. Ze voerden actie op het Centraal Station en sommigen gingen op het spoor staan. Daardoor lag het treinverkeer urenlang stil. De politie spreekt van een grimmige sfeer en van grensoverschrijdende acties. De betogers waren eerder al door de ME weggestuurd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het lukt alleenstaande starters steeds vaker een woning te kopen. Van alle mensen onder de 35 jaar die de afgelopen maanden hun eerste huis kochten... deden 4 op de 10 dat alleen. Dat blijkt uit cijfers van hypotheekadviseur De Hypotheker. Starters die alleen kopen krijgen wel vaak financiële steun van hun ouders. Luxemburg maakt zich op voor de troonswisseling. De 70-jarige groothertog Henri wordt vandaag na 25 jaar opgevolgd door zijn zoon Guillaume. De regeerperiode van Henri was voor Luxemburgse begrippen rommelig. Er waren allerlei akkefietjes aan het hof. En in 2008 ontstond een crisis toen Henri weigerde een wetsvoorstel te tekenen over de legalisering van euthanasie. Go Ahead Eagles heeft gisteravond verrassend Panathinaikos verslagen. De Deventenaren wonnen in Griekenland met 2-1. De andere Nederlandse clubs verloren hun Europese wedstrijden. Feyenoord werd thuis met 0-2 verslagen door Aston Villa. AZ ging op Cyprus met 4-0 ten onder tegen AEK Larnaca. En FC Utrecht verloor in Noorwegen met 1-0 van SK Bram.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 Rond het station Den Haag Centraal zijn gisteravond 205 pro-Palestijnse betogers opgepakt. De politie sprak van een grimmige sfeer. Sommige betogers stonden op het spoor, maar daardoor lag het treinverkeer urenlang stil. Go Ahead Eagles heeft gisteravond verrassend Panathinaikos verslagen. De Deventenaren wonnen in Griekenland met 2-1. Feyenoord, AZ en FC Utrecht verloren hun Europese wedstrijden. Het weer. Het wordt een grijze dag met af en toe regen. Later gaat het lange tijd regenen en ook harder waaien. het wordt een graad of 14.